uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump denkt dat IS volgende week is verdreven... uit alle gebieden in Syrië en Irak die de terreurgroep ooit bezat. 99,5% van het IS-kalifaat zou zijn veroverd... en IS zou nog maar zo'n vijf vierkante kilometer in Syrië bezitten. Trump sprak op een bijeenkomst met afgevaardigden van organisaties en landen... die samen de coalitie vormen tegen de terreurgroep. Hij herhaalde dat de VS niet van plan is te blijven in Syrië. Hoge Amerikaanse militairen zijn bang dat IS dan weer sterker wordt. Nederlandse wetenschappers steunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief zeggen ze dat de leerlingen groot gelijk hebben... om vandaag in Den Haag te gaan demonstreren. Volgens de wetenschappers is er geen sprake van doemdenken... maar van wetenschappelijke feiten. De brief is ondertekend door zo'n 350 Nederlandse wetenschappers... die daarmee het voorbeeld volgen van Belgische collega's. Op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen wordt vaak gepest en gediscrimineerd. Ook maken managers zich schuldig aan machtsmisbruik. Blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van de zelfmoord van twee medewerkers van de mensenrechtenorganisatie. De topman van Amnesty noemt de conclusies pijnlijk en presenteert binnenkort plannen om het wangedrag aan te pakken. Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat zondag werd gevonden in het vliegtuigvrak op de bodem van het kanaal. De operatie was moeilijk, maar is zo waardig mogelijk uitgevoerd... heeft het bergingsteam gezegd tegen de BBC. Het is nog onduidelijk of het gevonden lichaam van de vermiste Argentijnse voetballer Sala is... of van de piloot. Het weer nog. In de loop van de dag gaat het minder regenen, maar er vallen nog wel wat buien. In de middag klaart het vanuit het westen op en schijnt de zon af en toe. Het wordt ongeveer 8 graden. Vooral aan zee staat veel wind. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met vooral in het weekend veel wind. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam... en naar de vesting, 9 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel vrij. De vertraging ongeveer een kwartier. Op de A6 eh, richting Muiden, bij knooppunt Muidenberg... 2 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. De vertraging bijna 10 minuten... Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knoop het Velzen, 6 kilometer.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 Oh, when you're looking at the sun. makes me sweat. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ain't ready for this. Oh shit! Oh! oh! It's me, Fergie. <laughs> Up here. Hold up. Fucking fire, what's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside.